Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De eerste dag waarop mensen alleen met een coronatoegangsbewijs restaurants en kroegen binnen mochten... is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zegt de BOA-bond. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden toen BOA's ontdekten dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Dat restaurant moest per direct sluiten. Inmiddels is het 12 uur geweest en moeten alle horecagelegenheden volgens de coronamaatregelen dicht zijn. Hoewel de handhavers nauwelijks overlast ondervonden... waren er wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast.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 Eerder op de avond verstevigde Ajax zijn koppositie... door in Amsterdam met 3-0 te winnen van Groningen. Willem II versloeg PSV met 2-1 en staat nu tweede. FC Utrecht won thuis met 5-1 van Zwolle... en Vitesse speelde thuis 1-1 tegen Fortuna Sittard.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 Nou, maar alleen voor die lifestyle, baby. Altijd als je mij praat, alsof je alleen mij praat. Kom niet met al die lijst hier, baby. Oep, oep, oep, oep, oep, baby. Oep, oep, baby. Jij wil alleen voor die lifestyle, baby.